een ter dood veroordeelde Iraakse vrouw door Jordanië wordt overhandigd. Gebeurt dat niet, dan zal IS een gevangen genomen Jordaanse piloot vermoorden, wordt gezegd in een nieuwe audioboodschap. In het fragment is de stem te horen van de Japanse journalist Kenji Goto, die wordt vastgehouden door IS. De echtheid van de opname wordt nog onderzocht. Gisteren werd al bekend dat Jordanië bereid is om de Iraakse vrouw te ruilen tegen de Jordaanse piloot. President Obama kijkt uit naar een nauwe samenwerking met de nieuwe regering in Athene. Dat heeft hij tegen de nieuwe Griekse premier Tsipras gezegd. In een telefoongesprek feliciteerde hij Tsipras met zijn verkiezingsoverwinning van afgelopen maandag. Volgens Griekse media zouden Tsipras en Obama ook over de Europese economische maatregelen hebben gesproken. Tsipras zegt dat hij niet uit is op een breuk met de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Hij wil wel opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de miljardenleningen. Drie gevangenen in de Amerikaanse staat Oklahoma mogen niet geëxecuteerd worden met het omstreden middel midazolam. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. De drie hadden een klacht ingediend over het middel. Vorig jaar lag een man die de cocktail kreeg nog drie kwartier te kronkelen van de pijn. Hij stierf uiteindelijk aan een hartaanval. Oklahoma mag de mannen niet met het omstreden middel, maar wel op een andere manier executeren, heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Mensen met een persoonsgebonden budget, een PGB, kunnen binnen een paar dagen hun betaling verwachten. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd. Sinds 1 januari moeten patiënten hun budget bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen. Volgens de Belangenvereniging van Patiënten met een PGB verloopt de uitbetaling chaotisch. Het weer, vannacht trekken er winterse buien over het land. Het is 0 tot